Gert Kluk met het NOS-journaal. De storing bij de belastingtelefoon is verholpen. De telefoonservice van de Belastingdienst was tussen 8 en 4 niet bereikbaar. Bellers werden in een automatische melding doorverwezen naar de website van de Belastingdienst. De belastingtelefoon werkt volgens een woordvoerder nog niet helemaal zoals het moet. Bellers moeten daardoor soms langer wachten dan normaal. Gisteren was de belastingtelefoon ook lange tijd niet te bereiken. Vlaanderen start een geschillenprocedure over de Hedwiegepolder. De Vlaamse regering zegt dat het geduld met Nederland op is. Nederland en Vlaanderen hebben in 2005 afgesproken dat de Hedwiegepolder onder water wordt gezet. Als natuurcompensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. Tot nu toe heeft Nederland dat niet gedaan. De geschillenprocedure zal naar verwachting een jaar duren en loopt via het internationale permanente hof van arbitrage in Den Haag. Iraakse asielzoekers in het tentenkamp in Ter Apel stappen naar de rechter als wordt besloten het kamp te ontruimen. Volgens minister Leers is het tentenkamp overbodig geworden en kunnen de uitgeprocedeerde asielzoekers binnenkort terug naar Irak. Hij wil tot half juni onderdak voor hen regelen. Dan krijgt hij een Iraakse minister op bezoek om over de kwestie te praten. De asielzoekers verwerpen het aanbod van Leers. Ze vinden dat ze zonder het tentenkamp geen zekerheid hebben over wat er met hen gaat gebeuren. We vrezen voor ons leven als we terug moeten, zegt de woordvoerder van de Irakezen. Koningin Beatrix heeft in Leeuwarden het nieuwe Friese provinciehuis geopend. Bij aankomst werd de koningin opgewacht door een groot koor en vele oranje fans. Het nieuwe provinciehuis aan de Tweebaksmarkt bestaat uit nieuwbouw en een aantal gerestaureerde monumentale panden. Ter gelegenheid van de openingsceremonie was een koor met zo'n 2000 zangers uit de hele provincie samengesteld. Verdeeld in vier groepen liep het koor zingend door de binnenstad. En bij het vertrek van de koningin werd het Friese volkslied gezongen. Het weer vanavond plaatselijk in het zuidoosten nog een bui. Morgen eerst grijs, later breekt de zon door. Smiddags en s avonds ontstaan in het binnenland enkele regen- en onweersbuien. En het wordt maximaal 28 graden. Dit, was... Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor de Koentunnel 2 kilometer file. De Botlektunnel in de A15 Europoort richting Rotterdam is dicht door een ongeluk. Verkeer wordt daar via de brug gestuurd. Er staat een file tussen Afrit Brielen en de Botlektunnel van 7 kilometer daardoor. Elders op de A15 vanuit Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 4 kilometer door een defecte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda 3 kilometer tussen Vlaardingen en Schiedam na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Ook op de A20 Gouda richting Hoek van Holland 2 kilometer voor Rotterdam-Krooswijk. Als laatste op de A27 Utrecht richting Breda 3 kilometer file tussen Noordeloos en de brug bij Gorkum.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 www.zfmzandvoort.nl ZFM bitch, nigga. What are you made up of? Made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you do want to put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, baby. You know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one to you day. I'm the new ship from young Rapunzel. Who are you, bitch? New lunch? i am a to ruin you, cunt. I'ma ruin won't get a match. you you won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too, where you do eat coon, hun? I'm fucking with your cutie Q. what's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating, I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cunt. if you wanna. If you change your mind, well that's the way it goes.